erkent dat maar 10% naar herstel van huizen gaat. Volgens de NAM is het in kaart brengen van de schade een dure kwestie... en neemt procederen veel tijd in beslag. Rebellen bij Aleppo in Syrië zijn een groot offensief begonnen om het regeringsleger te verjagen. Volgens een mensenrechtengroep vuren rebellen honderden raketten af op het westen van de stad waar het leger zit. Bij de aanvallen zouden 15 burgers zijn omgekomen en 100 gewond zijn geraakt. De rebellen zitten in het oosten, volgens de VN samen met 275.000 burgers. Mediation bij strafzaken wordt geschrapt. Deze vorm van bemiddeling tussen daders en slachtoffers kost volgens minister van de Steur van Justitie meer dan het oplevert. En daarom worden de proeven met mediation gestopt. Van der Steur vindt het jammer, maar hij zegt dat hij dingen goed wil doen of anders niet. De minister zal nu veel meer geld uittrekken voor een ander nieuw middel in strafzaken, spreekrecht voor slachtoffers in de rechtszaal. Minister Ploemen voor Buitenlandse Handel noemt het goed nieuws voor Nederland dat ook België achter het CETA-verdrag staat. Nu de Walen ook akkoord zijn, kan België ook het CETA-verdrag instemmen. Het verdrag met Canada kan nu waarschijnlijk binnenkort worden ondertekend. Volgens Ploemen is het verdrag heel belangrijk voor de werkgelegenheid in Nederland. In de GGZ-instelling in Kloetingen in Zeeland is een man neergestoken. Hij zou in zijn keel zijn geraakt en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Het slachtoffer is een cliënt van de instelling. De vermoedelijke dader, ook een cliënt, is opgepakt. In de instelling in Kloetingen worden mensen geholpen met problemen als psychiatrische stoornissen en verslaving. Het weer bewolkt en soms wat lichte regen of motregen. Vanmiddag vanuit het noorden breekt af en toe de zon door. In het zuiden blijft het grijs. En met 15 graden is het erg zacht. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.